Vier mensen raakten gewond, van wie één zwaar gewond. De schutter is aangehouden, meldt de Italiaanse zender RAI. De man van 57 werd na de schietpartij door bewoners overmeesterd. Het Oekraïnse leger heeft het hoofdkantoor van de Wagnergroep aangevallen. Dat meldt de Oekraïnse gouverneur van Luhansk op Telegram. Volgens hem zijn bij de aanval veel Russische slachtoffers gevallen... maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. De beruchte Russische paramilitaire organisatie... vecht met zo'n duizend huursoldaten mee in Oekraïne. De organisatie staat bekend om ernstige schendingen van de mensenrechten. Frankrijk heeft het Junior Songfestival gewonnen. De 13-jarige Lisandro kreeg met zijn liedje Oh Maman de meeste punten. Voor Nederland deed de 12-jarige Luna mee. Ze eindigt met haar liedje La Festa op de zevende plaats. Het festival was dit jaar in Armenië en het was de twintigste keer dat het Junior Songfestival werd georganiseerd. NASA's Orion-capsule is teruggekeerd op aarde na een proefvlucht van ruim drie weken. De capsule landde afgelopen avond om tien over half zeven Nederlandse tijd in de Stille Oceaan. Orion vloog Orion vloog onder meer achter de maan langs en maakte daar spectaculaire opnames. De capsule is onbemand, maar nu de terugkeer goed is verlopen... gaan bij de volgende vlucht over twee jaar waarschijnlijk astronauten mee aan boord. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden opklaringen. De temperatuur ligt ruim onder het vriespunt. Tussen de min 1 en min 5 graden.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 We ain't making kids right now, just practicing. I don't wanna make it seem like I only think about one thing, but you know what I'm on at this time of night. I want you turn around and just take it. I know what you're never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. Gucci on. Gucci on. I go in my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. But I'm hotter when my morning hair is a mess.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 measure up to the heavy hold you'd leave Or oh, if you left I know I'd spend my life just chasing memories Tracing back our steps, trying to find our way When it never ends, turning to enemies Lying in our beds, my head is miles ahead chest, just take it All the breath in my lungs just it. Cause I think I would lose can I say Without you I'm just a shade of someone else to know Tracing back our steps, trying to find our way When it never ends, turning to enemies Lying in our beds, our head is miles away second All the breath in my lungs just wasted Cause I think I would jullie allemaal fijne dagen en een